Jelle Visser met het NOS-journaal. Pogingen van het CDA om Kamerlid Pieter Omzicht terug in de partij te krijgen zijn kansloos, meldt Nieuwsuur. Bronnen melden dat Omzicht aan de CDA-top heeft laten weten dat voor hem het boek gesloten is. Zaterdag is, een, eh, is er een partijcongres en dan zullen verschillende afdelingen en netwerken aandringen op een verzoeningspoging. Maar Omzicht zal daar niet op ingaan. Hij wil als fractie zijn controlerende taak als Kamerlid gaan uitvoeren. Op dit moment denkt hij niet aan het oprichten van een nieuwe partij. D66-leider Kaag heeft in een lezing haar ongenoegen uitgesproken... over het feit dat er geen kabinet komt met Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ze deed dat in de HJ schoollezing van Elsevier Weekblad. Kaag zei dat het voor haar moeilijk te bevatten is dat die formatiepoging is mislukt. Ze schrijft dat toe aan Haags gedoe. In haar lezing moest met name VVD-leider Rutte het ontgelden. Kaag vindt dat onder zijn leiding er een schaduw over Nederland is gevallen. De Duitse stroomproducent Uniper wil op de Maasvlakte een fabriek bouwen voor de productie van groene waterstof. Het bedrijf is het erover eens met het havenbedrijf Rotterdam, maar heeft nog wel serieuze bedragen van de overheid nodig. Hoeveel is niet duidelijk. Groene waterstof wordt gezien als een belangrijk middel om de Rotterdamse haven voor 2050 klimaatneutraal te maken. Uitsupporters zijn vanaf volgende week weer welkom bij de wedstrijden in de drie Europese clubtoernooien. Dat heeft UEFA besloten. Vanwege de coronapandemie was de verkoop van tickets aan supporters van de bezoekende clubs lange tijd niet toegestaan. Wie met zijn club mee wil reizen is nog wel afhankelijk van de coronamaatregelen die gelden in het land waar gespeeld wordt. Ook bij wedstrijden van nationale elftallen zijn uitfans wat de UEFA betreft weer welkom, mits de lokale autoriteiten daarvoor toestemming geven. Het weer vanavond en vannacht is het rustig weer. In het noorden kan een spatte regen vallen. Minima vannacht tussen de 9 en 12 graden.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 Al is alles geheim. Wat ik bij mezelf denk, al is van mij. Hier is het veilig en niks heilig. Hoef mijn gesprekken niet te vissen, mag me 100 keer. Dit is ZFM Zandvoort. together. Running after you. There's no connections holding us down.